het NOS nieuws van 7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De aardbeving in Midden-Italië eist waarschijnlijk meer levens dan in L'Aquila in 2009. Dat zeggen reddingswerkers in het rampgebied. In L'Aquila kwamen 295 mensen om. Het officiële dodental na de beving van gisteren staat op 250. Maar er worden nog altijd mensen vermist. In het rampgebied zijn 4000 reddingswerkers actief. Kankerpatiënten die een bepaald kankermedicijn slikken... raken soms hun vingerafdrukken tijdelijk kwijt. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Bij 1 op de 7 patiënten die het middel capecitabine krijgt... verdwijnt de vingerafdruk helemaal of bijna helemaal. Capecitabine is een van de meest voorgeschreven kankermedicijnen. Een paar weken na het stoppen van de kuur... krijgen kankerpatiënten hun oude vingerafdruk weer terug. Taxidienst Uber heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van ruim een miljard euro. Vooral de concurrentie in China heeft Uber veel geld gekost. Uber probeerde daar lange tijd voet aan de grond te krijgen. Chauffeurs konden goed verdienen als ze voor Uber gingen werken, maar de taxidienst moest het uiteindelijk afleggen tegen de Chinese concurrent Didi. De politie heeft een wiskundedocent opgepakt wegens ontucht. De man van 28 zou meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben misbruikt. Volgens het OM benaderde hij hun op scholen in de regio Rotterdam, waar hij les gaf. Hij stuurde seksueel getinte berichten en kreeg soms foto's en filmpjes terug. Om die reden wordt hij ook beschuldigd van het bezitten en maken van kinderporno. Een schilderij uit Delft dat ruim twee eeuwen zoek was, is weer terecht. Het 17e-eeuwse schutterstuk van Jacob Delft II verdween eind 18e eeuw. Onlangs dook het onverwacht op op een veiling in Parijs. Het is gekocht door Museum Prinsenhof in Delft. Het weer. Het is nog steeds zonnig en het is 30 tot 35 graden. Morgen opnieuw zon met wat sluierbewolking. In de kustprovincies wordt het dan 26 graden. En verder landinwaarts kruipt het kwik boven de 30. In het weekend blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Diemen 5 kilometer met bijna een kwartier vertraging... Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 5 kilometer. Dat komt door een kapotte auto. Ook daar is de vertraging bijna een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer. Vertraging nog zo'n 20 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. Bijna 10 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag bij de haag nog 2 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM Jong Zandvoort. Ja, ja. Je luistert naar twee uur van ZFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. En uh, ik ga inmiddels... Uh, wow, wat gebeurt er nou? Nee, die gaan we hm? zo meteen draaien. Eerst dit nummer. Dat is een verzoekje speciaal van Nigel. Ja, ja. En dat is uh, Calm Down. On Easy. Been sitting on the charts like a beach chair. My last album spent 52 weeks there. Almost finished with the second, you should be scared. Storm's coming, you should go inside and prepare. No shortcuts, it ain't no cheese there. I brought the whole city out like a street fair. Yeah. And fuck it, I'm the coldest white rapper in the game since the one with the bleach there. Yeah. They love it when I talk shit. I get around, yeah, I'm on my Tupac shit. I kinda feel it's no girl I could not get. I'm not found at the function if it's not lit. Yeah. It's Nathan that no one can tell me. I made it here dolo, nobody to help me. From the Bay to birthplace that the hyphy, so bitch come and say to my face you don't like me. the trouble's at. Drinking brown shit now, I'm off a cup of that. Your girl's on me, what's up with that? If I like her, all the shit would will really take is a double tap. Having visions of fucking an A-list singer, a Kardashian or a Jenner. But Ye's got Kim, Tiger swooped up Kylie, so it's one left. Watch me go get her. Yeah. They tell me calm down. Fuck that, I'm too lit, can't calm down. I'm so drunk right now, I might fall down. I don't give a fuck how boring y'all sound. Yeah. Up and down on a Wednesday. Then we do the same shit the next day. The next star out the bay is easy. Yeah, that I mean for sure. Yeah, that I mean for season. Hey. body by my side Garrick samen met Baby Rexa. Het is inmiddels alweer eh, kwart over zeven. Tijd dus voor, het, eh, voor de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En deze eh, wordt gepresenteerd door Nigel. evenementen van Zandvoort. Voor de jeugd. Heeft u nog spullen op zolder of in uw garage waar u niets mee doet? Of wilt u samen met uw kind oud speelgoed een nieuw leven geven? Kom dan op zaterdag 27 augustus naar de gezellige buurt in Noord van in Zandvoort aan Zee. De feestcommissie van het Zoentje Oud-Noord organiseert hier namelijk voor de 17e keer een rommelmarkt. Vanaf 7 uur s ochtends mag u al een plekje uitzoeken voor uw spullen. Om 2 uur wordt alles weer opgeruimd. De rommelmarkt zal zich ophouden in de volgende straten. Potgieterstraat, Da Costa-straat, Genestettenstraat en Ten Katenplatsoen. Kom lekker spelen op 28 augustus, dus aanstaande zondag... bij de kinderspeeldag in Zandvoort, Oud-Noord. Eh, er zijn diverse springkussen aanwezig... en de kinderen kunnen gesminkt en getatoeëerd worden. Er zullen spellen worden gespeeld en in samenwerking met de scouting... aan het einde van de dag worden afgesloten met een alom bekende uh, buikglijkampioenschap van Zandvoort. Nou, dat ging nog best goed. Ja, ik vond het best goed gaan inderdaad. Peter. Ja, goed, ja. wij gaan weer verder met de muziek. Hier is... Ik hou alleen bij jou van Ali B en Dixie Dex. Diggy Dex.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 Heb jij gehoord van die film? Welke? The Swallows. Nee, nog niet. Challenge. Maar hij is ook nieuw, hè? Ja, oké. Op 3, War Dogs, 16 jaar en ouder. Nieuw in de top 5. Is een snelle stijger. Op 2, Huisdiergeheimen, 6 jaar en ouder en één, één plek gezakt. En op nummer één, Die stond vorige week op nummer 2. Ik vind het zo'n geweldig film. Ik wil er zo graag naartoe. Echt? Ja, het is Suicide Squad. 12 jaar en ouder en één plek gestegen. nou, dat is nou weer mooi, hè? Ja. Heb je, waar gaat die film over? Nou, het gaat over, over die slechterikken en die moeten dan een missie uitvoeren... waarbij ze sowieso doodgaan. En voor de rest kan ik niet verder zien dan de trailer. Maar ja, ik vind het een leuke film. Ja. Dus, eh uh... Goed, dan gaan we weer eh, lekker verder met de muziek. Cold Water. Dit is uh, eh, The dus Cold Water van Major Lazer met Mew en Justin Bieber. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't samen met Mew en Justin Bieber. Ik ga nu een verzoeknummer draaien voor mijn moeder. En ik denk ook mijn vader. Dat is eh, John West. Lange Frans. Lekker ding. Lekker ding. Lekker ding. Hier is hij dus speciaal voor jou. Lekker ding. John West en Lange Frans. Wow. Hoor ik het goed? Ik zag jou daar staan. Ik zag je staan. Jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan. Jij lekker ding. Ik heb zitten checken. Je bent lekker. Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij het snack. Ik ben met je stel gek. Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken. Waar kom jij vandaan? in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar staan. Hallo. Jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik laat je nooit meer gaan. Nee, nooit. Jij lekker ding. maar is met een topper. Je kwam al even binnen zonder kloppen. Niet te stoppen vol gas uit mijn dode hoek. En deze ijskoude pooier de goed. Je deed water bij de wijn, boter bij de vis. En weet je wat het mooiste van alles is? Dat ik me niet vergis, het moment dat ik beslis Toch kan ik bijna niet geloven dat je hier nu naast me ligt Ik zou je alles willen geven wat ik heb. Ah, maar hij zingt en ik rap. We beleggen ons brood en we verdienen respect. Maar voor een gouden paplepel is dit niet het adres. Gelukkig ga jij voor de man en zijn plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen en het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, kan je warm in de nacht. Want jij en ik, daar niemand uit verwacht. Want ik lach vaak over jou te dromen. Had nooit gedacht dat jij bij mij zou komen. Want ooit, ja toen voelde ik me eenzaam. Maar nu lig jij het dicht bij mij. De waarde dat ben jij. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Ik zag jou daar staan. Ik zag je staan. Jij lekker ding. Lekker ding.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 Even help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. is Crespo. En uh, Ja, wij gaan het alweer afsluiten. Ja. Met uh, eh, dat laatste nummer, dat is Final Song, een mooie afsluiten van Mo. snel. En uh, ik zie jullie volgende week weer. En bedankt Nigel natuurlijk nog, hè. Geen Niet probleem. te vergeten. Ja, ja. When gone, I lose faith, I lose everything I found. That's what I hear when you're by my side.